Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. 9 op de 10 huisartsen voelt vaak druk van ouders en scholen... om kinderen door te verwijzen voor een ADHD-diagnose. En dat terwijl de arts dat zelf niet nodig vindt. Het heeft onder meer het UMC Groningen onderzocht. Een op de vijf artsen zwicht wel eens voor de druk vanuit een school om medicijnen voor te schrijven. En dat terwijl de medicijnen best wel een impact kunnen hebben. Dat weet ook Tel. Hij kreeg op zijn zesde de diagnose ADHD. Nou, ik eh, had minder eetlust en ik kon minder goed slapen. Toen ik eh, begon met Tentin, een nieuwe pilletje, toen had ik al bij het begin heel veel hoofdpijn en buikpijn. Maar na iets van drie weken begon dat wel echt af te nemen en had ik geen bijwerkingen. Dus dat was gewoon, gewoon fijn. Ja, 73% van de huisartsen vindt dat ADHD-medicijnen te snel worden voorgeschreven. In Den Haag loopt de druk op bij de formatie. Uiterlijk morgen moet duidelijk zijn of het de PVV, VVD, NSC en BBB lukt om een nieuw kabinet te vormen. Verslaggever Albert Bos vertelt dat een discussiepunt de financiën blijft. Het geld klotst niet tegen de plinten in deze tijd. Vorige kabinet had het wat dat betreft echt makkelijker. Dus er zullen echt nog laatste keuzes gemaakt moeten worden door deze eh, vier partijen. Waarbij dan ook wel weer gezegd moet worden dat het heel gek moet lopen... willen deze vier er nu op op het laatst er niet meer uitkomen. Alles kan natuurlijk, maar die signalen wijzen er in ieder geval niet op. VVD-leider Jessel Gus heeft er dan ook vertrouwen in dat het gaat lukken. ik vind het heel belangrijk dat we er überhaupt uitkomen, dat weet u. Eh, er liggen nog grote puzzels op tafel, maar ja, als de wil er is, moeten we het kunnen doen samen. En vanaf vandaag wordt er in heel veel gymzalen niet gezweet vanwege het sporten, maar vanwege de examenstress. Voor bijna 200.000 leerlingen zijn de eindexamens begonnen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs ging langs bij het Dali College in Heemskerk. Ben je zenuwachtig? Ja, dat wel. Ja? Wel een beetje geslapen? Ja, een beetje, maar ik werd wel wakker in de avond. Dus. Ik heb examens gemaakt. Wat ik fout gedaan heb, ben ik gewoon, ben gewoon filmpjes over gaan kijken. Heb ik opnieuw gelezen. Eigenlijk heb ik het eh, zo een beetje hoe is het gegaan? Ja, ging wel goed. Ik heb één dingetje niet ingevuld, maar eh, voor de rest heb ik alles eigenlijk wel met zekerheid eh, ingevuld. Ik ben er wel blij om. Opgelucht? Ja, dat zeker. Dan heb ik nog het weer voor je. De rest van de middag is het zonovergoten bij een graad of 26. Vanavond wordt het in het midden en zuiden van het land wat bewolkter. En daar kunnen dan ook flinke buien vallen met ook onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in onze regio. Dat zijn eh, over het algemeen vrij korte files. Want je hebt een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Een klein kwartiertje op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn.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 They say a neck can be a star. feels like a barbarian still out. I'm losing my balance on the side road. Tell me, please, tell me, sarò mai un dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, fotocopiandoci il passato.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 sube las manos que en La apenas empieza. Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, ah, hasta que nos Chacalá, un chacalá, Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata.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 In veel gevallen is er geen sprake van ADHD, volgens de artsen. Zo'n 200 agenten zijn in Frankrijk op zoek naar een gevangene die vanochtend is ontsnapt uit een politiebusje. Daarbij kwamen zeker twee cipiers om het leven. Discriminatie tegen LHBTIQ'ers is de afgelopen vijf jaar afgenomen in de Europese Unie. Wel is deze groep juist vaker slachtoffer van geweld. Het gebeurt het vaakst in Bulgarije en Letland. Het weer nu 25 tot 28 graden. Morgen in het zuiden buien bij zo'n 18 graden. Elders is het zonnig en dan is het ongeveer 25 graden.